8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Venezolaanse oppositieleider Guaido keert morgen terug naar Venezuela, schrijft hij op Twitter. Guaido, die zichzelf tot interim-president heeft benoemd... verliet Venezuela vorige week, ondanks een uitreisverbod. Hij zocht steun in andere Zuid-Amerikaanse landen. Het is de vraag wat er gebeurt als Guaido morgen terugkeert. De Europese Unie heeft president Maduro al gewaarschuwd... dat hij Guaido niet moet laten oppakken. De Belgische politie heeft een man opgepakt... die met zijn auto in de carnavalstoet in Aalst terecht was gekomen. Het lijkt te gaan om een verwarde oudere man. Hij had zijn nummerplaten afgeplakt en botste op een praalwagen. Daarbij raakte niemand gewond. De optocht liep wel wat vertraging op. Het is onduidelijk hoe de man in de stoet terecht was gekomen. De carnavalsoptocht in Aalst is de grootste en bekendste van België. Er doen ruim 250 groepen aan mee en de optocht trekt zo'n 80.000 bezoekers. Het carnaval in Aalst is door UNESCO erkend als cultureel werelderfgoed. In een trein bij Apeldoorn zitten zo'n 350 mensen al twee uur vast... nadat de trein iemand had aangereden. De politie onderzoekt nog of het gaat om een ongeluk of zelfdoding. Een andere trein met zo'n 250 inzittenden kon ook niet verder... en wordt teruggesleept naar Deventer. Naar verwachting wordt het spoor bij Apeldoorn pas rond kwart voor tien weer vrijgegeven. Nadine Visser heeft haar eerste internationale hoofdprijs gewonnen. Ze veroverde in Glasgow de Europese indoortitel op de 60 meter horde... en haalde daarmee de vijfde Nederlandse medaille binnen. Visser was met 7 seconden en 87 honderdste... sneller dan de Duitse titelverdedigster Cindy Rohleder. Het is voor het eerst dat een Nederlandse Europees goud pakt... op de 60 meter horde indoor. Het weer. Vooral in het noorden nog regen, in het midden en zuiden is het droger. Vannacht trekken er weer stevige buien over.